Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Opnieuw is in Nigeria een groot... meisjes en vrouwen werden door de terreurbeweging Boko Haram vastgehouden in een bos. Bij de bevrijdingsactie kwamen een militair en een vrouw om het leven... en raakten acht vrouwen zwaar gewond. Eergisteren bevrijdde het Nigeriaanse leger bijna 300 ontvoerde meisjes en vrouwen. Onder hen waren niet de 200 meisjes die vorig jaar april werden meegenomen uit een internaat. In Dieren in Gelderland is een auto een supermarkt binnengereden. De bestuurder, een man van 90, is vermoedelijk onwel geworden. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. In de winkel raakte niemand gewond. Voorlopig blijft de supermarkt dicht. VVD-fractieleider Zijlstra sluit niet uit dat de regeling over de opvang van afgewezen asielzoekers wordt gewijzigd. In het debat over het coalitieakkoord over de kwestie zei hij dat er nog overleg komt tussen het kabinet en gemeenten. De VVD'er zei dat het geen dictaat is dat het aantal opvangplaatsen tot de vijf grote steden en Ter Apel beperkt blijft. PvdA-leider Samsom zei eerder al iets soortgelijks. Een aantal oppositiepartijen vindt het vreemd dat het kabinet de opvang alleen wil toestaan in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven. Op Giro 555 is tot nu toe ruim 2,2 miljoen euro binnengekomen voor slachtoffers van de aardbeving in Nepal. Dat melden de samenwerkende hulporganisaties. Vanochtend stond de teller nog op 1 miljoen euro. Morgen is er een landelijke actiedag. NPO Radio 2 staat dan de hele dag in het teken van de actie... en ook televisiezenders besteden er aandacht aan. Rick Nieman vertrekt als nieuwslezer bij RTL Nieuws. Hij vindt het tijd voor nieuwe avonturen... zoals schrijven en andere journalistieke projecten. Rick Nieman werkte sinds 1996 bij RTL Nieuws. Hij presenteert zijn laatste bulletin op vrijdag 22 mei. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droog. Morgen overdag ook droog en vooral in het noorden zon. In het zuiden bewolkt. Het wordt dan 10 tot 15 graden. Dit was het en... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A9 Alkmaar-Diemen staat voor knooppunt Holendrecht 6 kilometer file voor bergingswerkzaamheden. En daarom is de rechte rijstrook dicht. Op de A27 Utrecht-Almere staat 10 kilometer file tussen Beeldhoven en knooppunt Eemnes. Er is politieonderzoek naar een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.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 Op deze 30 april 2015. We hebben weer een uur lang heerlijke muziek met eh, Roy, daar beginnen we mee. Supertramp, The Outsiders, Shadows natuurlijk, Van Morrison, Aretha, Eric Clapton, UB40, The Dire Straits. Kortom, een heleboel. Veel plezier. goodbye 1965 de Four Tops met eh, You I Can't Help Myself. En voordat ze beroemd werden als de Four Tops... heten ze de Four Aims. Jawel. Maar als Four Tops zijn ze 40 jaar lang samen geweest... in dezelfde samenstelling. Eh, we begonnen met Roy Orbison uit zijn cd Mystery Girl... en You Got It. Uh, Supertramp. We gaan naar de jaren 80. LP Famous Last Words en It's Raining Again. was eerst protestzanger en later werd hij troubadour. En dit was Jennifer Juniper van Donovan. En dat ging over Jenny Boyd, de zuster van Patty Boyd. En die was ooit getrouwd geweest met George Harrison en Eric Clapton. Weten we dat ook weer. We gaan naar Nederpop, twee achter elkaar. Eerst de Outsiders met Touch. En daarna Get Yourself a Ticket van Rooks Family. And I stayed right by her side That's how we spent the night I held her hand in mine It made me feel so fine And I Well, touch I just touched her hand By accident I said, touch your little hand. Yeah, you look at me, I could see your eyes. But just as I hoped, as I hoped they would be. Well, touch. I didn't need to touch you, but I touched your hand. Then I tried to look so at the man and am. I've been with her all night long, sharing a feeling that grew strong. We found ourselves a love that couldn't possibly go wrong. I still hold her hand in mine, and it still makes me feel so fine. and a silver chain for the days of long ago When walking with your dog, it let your memory change to the play cards uh-huh. You're walking through the world with the Cecil and the swings, And you built a silver house for your dog and Mary Jane in the sandpit uh-huh. And you always were the father And your dog, he was your son Mary Jane, she was the mother. And you go back to the days of fun. Na na na na na na na na na na na na na na na The porter came along and asked you, Hey neighbor, what about your drink? And then you got your glass of lemon, and the porter was your biggest friend. with a dappled little show brought to the circus. Uh-huh. You looked into the sky and a man with his wife was sitting on a swing. It flew and waved like a mermaid. I just said I'm gonna buy a lion And I want an elephant too Then I'm gonna make myself a circus that you built yourself a crazy shelter or a Cedars in dubbele portie nederpop. Dit was eh, Get Yourself a Ticket van uh, Rooks Family. En daarvoor hoorden we de Outsiders met Touch. We zijn toe aan de, de wekelijkse portie Shadows. Een hit uit 1965, Stingray. En eh, net aan een top 20 hit. Maar bijzondere daaraan was, was gecomponeerd door Klaus Ogerman. Een Nederlandse componist, jawel. Stingray en de achterkant, eigen compositie van de Shadows. Niet Alice in Wonderland, nee... Alice in Sunderland. Leuk voor Dick Advocaat. Electric Shadows hit de A en de B-kant. Dat was ehm, Alice in Sunderland, dat we dat hoorden. En daarvoor Stingray. Gaan we verder met muziek uit de jaren 80, uit 84. Alweer uit Liverpool. En weer niet de Beatles, nee, die Orchestral Maneuvers in the Dark. Hier is Locomotion. for the sake of locomotion. Jawel, dat waren ze Orchestral Maneuvers in the Dark uit 1984 met eh, Locomotion. We gaan eh, drie in eentje doen en dat doen we met uh, Mink DeVille, Van Morrison en Aretha Franklin. Geniet er maar van en dan kan je zelf wel uitvogelen wat het woord is waar het om gaat.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 Mm, take me back again. Take me back one more time. Spanish Road. The way you pull the gate behind you when you say it ain't too late. Come on, let's swing the town and have a ball tonight. And hoping you'd come through, and many others too, and all the friends we used to have in days gone by. I'm wondering if you'll take me back again. road. And when the lights went out, then no one was about another country in full bloom. In the room we danced. And many hearts were torn, and when the word went round that everything was wrong and just couldn't be put right, it tore me up, it tore me up, love. The way you held the note, the trembling in your thought, that just beginning of your wondrous smile. The rising of the water, the wind again. Take me back one more time. Spanish Rose. slumber you did sleep. The window I did creep and touch your raven hair and sang that song. again to you. You did not even wins. You thought I was the prince to come and take you from your misery and lonely castle wall. And take me back again. Take me back one more time. The Spanish road. music, more music, more music, more music. geen eh, universitaire opleiding te hebben gevolgd... om te weten welk woord hier het sleutelwoord was. Dat was Spanish natuurlijk. Bing de Ville met Spanish Stroll. Van Morrison met Spanish Rose. En als laatste Aretha Franklin met Spanish Harlem. En dit is Eric Clapton. De the Sun uit 1985. Eh, Eric Clapton en Forever Man. We gaan even lekker chillen met een reggae soundje. Hier is UB40. 1985, UB40, Don't Break My Heart. Je kan er kiezen tussen een track van de LP eh, Making Movies van The Dire Straits. Die duurt zes minuten, dat gaan we dus niet redden. Of The Talking Heads met Slippery People. Nou, die is het geworden. Paul en Mary Ford. Dus einde van het programma. Het tweede gedeelte van eh, de, de ZFM Muziek Boulevard komt zo meteen na het nieuws en de berichten. Dat is Hans hier met de eh, ZFM Muziek Boulevard live. Um, volgende week zijn wij er weer natuurlijk. En we hopen dat het, eh, de, het zonnetje dan net zo schijnt als vandaag. En wat minder fris is. Dat dan weer wel.